warmte, warmte. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu nu de nacht.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

他。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 heard of see.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 wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam sluit niet uit dat de verdachte in de grote zedenzaak in Amsterdam meer slachtoffers heeft gemaakt dan tot nu toe wordt gedacht. Die inschatting is gebaseerd op de ouderbijeenkomsten van de afgelopen avond en van gisteravond. Van der Laan gaat voorlopig nog uit van 30 tot 50 slachtoffers. Dat is gebaseerd op de verklaringen van de verdachte Robert M. zelf. Van der Laan zei dat op de laptop van M heel veel kinderporno is gevonden. De politie analyseert het beeldmateriaal nog. Er zijn geen aanwijzingen dat de partner van M bij het misbruik betrokken was. Wel is hij opgepakt voor het bezit van kinderporno. Ook een andere medewerker van kinderdagverblijf het Hofnarretje is opgepakt. Hij is gezien op ontuchtige beelden op internet. De politie gaat uit van toeval en denkt nog niet dat er een verband is met Robert M. Volgens Van der Laan wordt het hele bestuur van het Hofnarretje aan een onderzoek onderworpen. Er is een vermoeden dat er te weinig controle was waardoor Robert M. zijn gang heeft kunnen gaan. CDA-minister Van Bijsterveld van Media wil het derde publieke televisienet voorlopig behouden. Dat zei ze tijdens een debat in de Tweede Kamer over de mediabegroting. In het regeerakkoord staat dat een zender kan worden geschrapt als het aanbod door de bezuinigingen verschraalt. De minister voelt zich voorlopig niet genoodzaakt hiervoor te kiezen. De VVD zei in het debat wel dat er een net weg kan. De omroepen moeten 200 miljoen euro bezuinigen. Jongeren in de kop van Noord-Holland zijn niet meer de zwaarste drinkers in hun leeftijdscategorie. De afgelopen vier jaar is hun alcoholconsumptie met een kwart gedaald, blijkt uit onderzoek van de GGD. De daling komt doordat ouders in de kop van Noord-Holland beter zijn gaan letten op het drankgebruik van hun kinderen. Ook heeft een aantal gerichte projecten geholpen. Het weer vannacht overal droog, minima tussen min 1 en min 6 graden. Overdag af en toe zon en temperatuur.